Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Een gewapende man houdt in de Filipijnse hoofdstad Manila een bus met toeristen gegijzeld... Volgens een politiewoordvoerder houdt hij zeker 25 mensen vast, voornamelijk Zuid-Koreanen. De man zou een voormalige politieagent zijn die pas is ontslagen. Hij eist dat hij weer in dienst wordt genomen. De bus is omsingeld door scherpschutters. Geprobeerd wordt om op de gijzelnemer in te praten. In New York hebben honderden mensen betoogd voor en tegen de komst van een islamitisch centrum in de buurt van Ground Zero. De politie hield beide groepen ver van elkaar verwijderd. Beide kampen zwaaiden met de Amerikaanse vlag. De demonstraties verliepen rustig. Op 11 september, negen jaar na de aanslagen van extremistische moslims op de Twin Towers, houden tegenstanders opnieuw een demonstratie. De brandweer op Ibiza heeft zeker 700 mensen geëvacueerd van een strand. Ze waren ingesloten door een bosbrand en werden met boten in veiligheid gebracht. Volgens de Spaanse tv-zender TVE legde het vuur tientallen hectare bos in de as. Twee mensen raakten licht gewond. Verder zijn auto's in vlammen opgegaan die op een parkeerplaats bij het strand stonden. Sale in Amsterdam heeft de afgelopen dagen anderhalf miljoen bezoekers getrokken. Dat is een stuk minder dan vijf jaar geleden. Toen duurde Sale een dag langer en kwamen er bijna 2,5 miljoen mensen de schepen bewonderen. Officieel is vandaag de laatste dag van Sale, maar op het programma staat alleen het vertrek van de schepen. In Chili hebben mensen spontaan gevierd dat 33 ingesloten mijnwerkers nog in leven zijn. Auto's toeterden, in restaurants klonk applaus en vlak bij de mijn werden 33 vlaggen neergezet. Reddingswerkers haalden een boor naar boven en daaraan hing een briefje met de tekst dat alle mijnwerkers nog in leven zijn en dat ze ondergronds water hebben gevonden. Volgens Chileense reddingswerkers kan het nog wel tot kerstmis duren voor alle mannen naar boven zijn gehaald. Dan nog het weer, onstuimig met veel wind en regen. Het wordt